www.zfmzandvoort.nl ZFM Dorime Interimo ad appare dorime Ameno, ameno Lancire Lanciremo Dorime recalling things you said to make me feel. I breathe. to keep my sanity. I've waited patiently. Girl, you know it seems life is so complete. je grandis là.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 Een groep Libische legerofficieren riep vannacht alle militairen op zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten... Bij de volksopstand in Libië zijn gisteren veel doden gevallen. Volgens betogers zijn in Tripoli alleen al 250 mensen omgekomen. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren. Nederland stuurt vandaag ook een vliegtuig. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen om te praten over de crisis in Libië. Een aardbeving bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch heeft aan een nog onbekend aantal mensen het leven gekost. De beving had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. De schade is enorm. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn brandjes uitgebroken. 80% van de stad zit zonder stroom. In het centrum van Christchurch is een kathedraal deels ingestort. Gevreesd wordt dat er nog mensen onder het puin liggen. De schade is groter dan bij de aardbeving van september vorig jaar. Toen werd de stad op het zuidelijk eiland van Nieuw-Zeeland getroffen door een zwaardere aardbeving van 7,1 op de schaal van Richter. Daarbij raakten twee mensen zwaar gewond. Theoloog Huub Oosterhuis noemt zijn uitspraken over de censuur op de kersttoespraak van koningin Beatrix een beetje dom. Hij zegt dat in een interview met het radioprogramma Schepper en Co. dat wordt zondag uitgezonden. In een eerder interview zei Oosterhuis dat de kersttoespraak van de koningin was gecensureerd omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn. Ik had dat niet zo moeten zeggen, aldus Oosterhuis nu. Het weer, is helder en het vriest overal. De minima lopen uiteen van min 2 tot min 9. Overdag zonnig en...